Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij een tankstation bij het Limburgse Wittem is een man onder zijn eigen auto terechtgekomen en levensgevaarlijk gewond geraakt. Volgens persbureau ANP viel hij uit zijn rijdende auto en kwam hij daarna onder het voertuig terecht. De brandweer haalde de man onder zijn auto vandaan, waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten enkele honderden mensen vannacht buiten slapen. Ze konden afgelopen dag niet meer doorstromen naar een andere opvanglocatie. Het COA noemt de situatie zeer zorgelijk. Het aanmeldcentrum is al maandenlang regelmatig overvol. In de nacht van vrijdag op zaterdag sliepen al zo'n 40 mensen buiten. Maar dat was vrijwillig en niet omdat er geen plaats was. De man die wordt verdacht van het neersteken van schrijver Salman Rushdie... is aangeklaagd voor poging tot doodslag en geweldpleging aanklacht betekent dat de verdachte van 24 ten laste wordt gelegd dat hij Rusty wilde doden. Voorbedachte raden kan niet worden bewezen. Salman Rusty werd gisteren neergestoken tijdens een lezing in de staat New York. Uit analyses van profielen op sociale media van de verdachte Hadi Matar... is gebleken dat hij sympathie heeft voor het Sjiïtisch extremisme. Een onderzoek van Amnesty International over het handelen van het Oekraïense leger wordt opnieuw bekeken. Amnesty concludeerde begin deze maand dat het Oekraïense leger eigen burgers in gevaar brengt... door legerbasis te bouwen in woonwijken en bij scholen en ziekenhuizen. Er werd vernietigend op het rapport gereageerd. Nu wordt het hele onderzoeksproces diepgaand en uitgebreid herzien, schrijft Amnesty International. Het weer, de temperatuur daalt vannacht langzaam naar een graad of 16 tot 20. Komende dag opnieuw warm met 30 tot 34 graden. Door een hogere luchtvochtigheid zal het broeierig aanvoelen. Na het weekend iets lagere temperaturen en dan ook mogelijk wat buien. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 But as I lift my hands, I understand that I should praise you through my circumstance. Take the shackles off my feet so I can so dance. I can dance. I just wanna praise you. Just wanna praise you. Just wanna praise you.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 hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. We gaan weer weg met ruzie. Je belt me maar, ik neem niet op zoveelste discussie. Ik geef om jou, dat weet je toch. Vanavond was de druppel, maar ik kan je toch niet zomaar laten gaan.